Leden van de Europese Rekenkamer hebben jarenlang de rapportage van de Rekenkamer gesaboteerd. Dat zegt Maarten Engweerda in een interview met de Volkskrant. Hij was 15 jaar lid van de Europese Rekenkamer, die de inkomsten en uitgaven van de Europese Unie controleert. Volgens Engweerda intimideerden sommige landen hun collega's om nationale belangen te beschermen. De laatste jaren komt de sabotage volgens Engweerda niet meer voor. Het weer. Een regengebied trekt naar het oosten weg. Lokaal kan ook wat natte sneeuw vallen. Temperatuur ligt tussen de 0 en 4 graden.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 Whenever I'm filled with doubts that we will be together. Wherever I lay me down. clouds fill the sky. Whenever I lose the reason why. Whenever I'm filled with doubts that we will be together. Whenever the sun refuses to shine.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 De ANVR heeft 30 reisorganisaties op een zwarte lijst gezet. De reisbureaus en touroperators houden zich volgens de reisbranchevereniging niet aan de wettelijke garantieverplichtingen. Reizigers die bij deze organisaties een vakantie boeken zijn er niet zeker van dat ze hun geld terugkrijgen of gratis terug kunnen als de reisorganisatie onverhoopt failliet gaat. De Nationale Recherche heeft twee online escortbureaus gesloten. Ze worden verdacht van mensenhandel. Twee mannen van 32 zijn gearresteerd. Voor een derde man is een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd. De escortbureaus zouden met name Oost-Europese vrouwen onder valse voorwenselen naar Nederland hebben gelokt. Bezoekers die zich op een van de sites met een mobiel nummer hadden geregistreerd... krijgen van de politie een sms'je. Daarin wordt verteld over mensenhandel en doorverwezen naar een site van de politie. De oprichter van Wikileaks, Julian Assange, is zojuist voor een Britse rechter verschenen. Aanleiding is het uitleveringsverzoek van Zweden. In Zweden is een aanklacht ingediend tegen de oprichter van Wikileaks. Hij wordt beschuldigd van een zedenmisdrijf. De Australische stad Brisbane houdt rekening met de zwaarste overstromingen in 36 jaar. Door het stijgende water zijn voorsteden van Brisbane van de buitenwereld afgesloten. De Brisbane River, die door de stad stroomt, dreigt buiten zijn oevers te treden. De hoofdstad van Queensland heeft 2 miljoen inwoners. Bewoners in het centrum van de stad worden geëvacueerd. Het hoogste pijl wordt morgenavond verwacht.